Kees Rood met het NOS-journaal. Het Egyptische Egypte gezegd. Dat bepaalde vandaag dat een derde van de parlementsleden onrechtmatig is gekozen. Daarmee is het parlement als geheel ook onrechtmatig, vindt de voorzitter van het Hof. Het Hof bepaalde ook dat de omstreden oud-premier Ahmed Shafiq gewoon mee mag doen met de presidentsverkiezingen dit weekend. De vier grote steden mogen binnenkort weer zelf beslissen hoe ze hun openbaar vervoer regelen. De Tweede Kamer wil de verplichte aanbesteding van het OV terugdraaien. Volgens de meerderheid kunnen lokale overheden prima zelf bepalen hoe ze het OV in hun stad willen regelen. VVD en CDA zijn er juist van overtuigd dat verplichte aanbesteding leidt tot beter en goedkoper openbaar vervoer. Kleine veerponten moeten veiliger worden, dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid... naar aanleiding van een aanvaring tussen een veerpontje en een vrachtschip bij Rijswijk eind januari. Dagelijks maken 25.000 mensen gebruik van veerponten. Iedere gemeente hanteert nu eigen veiligheidseisen voor deze vorm van openbaar vervoer. En dat moet anders, vindt de onderzoeksraad. De oudste vrouw van Nederland, Anna Goorman-Dommerholt, is overleden. Ze was 109 jaar. De laatste jaren woonde ze in een verzorgingstehuis in Gorsel in Gelderland. Voor zover bekend is de oudste vrouw van Nederland nu Egbertje Leutscher de Vries uit Havelte. Bij een camping in Biddinghuizen in Flevoland zijn vannacht vijf auto's in brand gevlogen. Het zou om een wraakactie gaan voor het verlies van het Nederlands elftal tegen Duitsland. Op camerabeelden is te zien hoe vannacht een aantal mannen drie auto's met een Duits kenteken in brand staken. De daders sloegen op de vlucht. Ze waren niet te herkennen op de beelden. Het weer vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking en in de loop van de nacht kans op wat regen. Morgen geregeld regen en vooral smiddags kans op onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit, is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 140 kilometer file. Dat zijn minder files dan gebruikelijk op dit tijdstip. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Knopend Muidenberg 7 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. Op de A13 naar Haag Rotterdam. Tussen Knopend Ippenburg en Delft-Zuid ook 5 kilometer. A15 Europoort Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Rotterdam Charloes 8. A20 Hoek van Holland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 listen I sing. And the joy it brings makes me feel good. And when I feel good, I sing. Of the joy it brings. op internet. www.zfmzandvoort.nl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 次。 nobody else I know Kicking and screaming and all I could see was a lion in a world so cold van Zandvoort, op 106.9 FM